uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gedeeltelijke olieboycott van Rusland. Die betreft alle Russische olie die over zee naar de EU wordt getransporteerd. Olie door pijpleidingen valt buiten de boycott. Maar landen die zo Russische olie krijgen, zoals Hongarije, Tsjechië en Slowakije... moeten die zelf gebruiken en mogen die niet verhandelen. Bijna alle plannen voor nieuwe middelbare scholen die de afgelopen maanden zijn ingediend... hebben van de onderwijsinspectie een negatieve beoordeling gekregen. Dat schrijft NRC. Zeker 9 van de 11 middelbare scholen voldoen niet aan de wettelijke eisen... en kunnen daarom waarschijnlijk niet starten. In acht gevallen, waaronder vijf islamitische scholen, schiet het burgerschapsonderwijs tekort. Vluchtelingenwerk noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel buitengewoon moeilijk en zorgelijk. Vannacht moesten 120 mensen op stoelen slapen omdat het centrum overvol was. Voor sommigen was dat al de tweede keer, zegt Vluchtelingenwerk. Het zijn mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en dit is wat ze krijgen, aldus de organisatie. Vakantiegangers hebben vanaf woensdag geen coronapas meer nodig om Italië binnen te komen. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat ook Duitsland vanaf 1 juni geen vaccinatietest of herstelbewijs meer verlangt. Voor Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije is nog wel een coronapas nodig. In België ligt het openbare leven vandaag voor een deel stil... door een landelijke staking bij de overheid. De vakbonden eisen meer salaris, betere pensioenen... en meer investeringen in de publieke sector. De staking treft onder meer het openbaar vervoer, de post en de vuilnisophaal. Ook in het onderwijs wordt gestaakt... maar het is onduidelijk hoeveel scholen daaraan meedoen. Het weer... Hier en daar kan het mistig zijn, minima tussen 5 en 8 graden. Daarna geregeld zon en weinig wind. Maar vanmiddag kunnen enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer en windvlagen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Een file op de A1 richting Amersfoort tussen naar de vesting en Blarikum 5 kilometer. En op de N247 richting Hoorn bij Broek in Waterland 3 kilometer file.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 De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gedeeltelijke olieboycott van Rusland. Die betreft alle Russische olie die over zee naar de EU wordt getransporteerd. Olie door pijpleidingen valt buiten de boycott. Vannacht moesten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer 120 asielzoekers op stoelen slapen... omdat het centrum overvol is. Vluchtelingenwerk noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon moeilijk en zorgelijk. Reizigers hebben vanaf morgen geen coronapas meer nodig voor een vakantie in Italië of Duitsland. Veel andere landen besloten dat eerder al. Maar voor Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije is nog wel een coronapas nodig.